Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Dnipro zijn twee doden gevallen. Ook raakten zeker 16 mensen gewond, onder wie drie jonge kinderen. De aanval veroorzaakte meerdere branden in de stad in het zuidoosten van Oekraïne. Volgens de burgemeester van Dnipro kwam een drone neer binnen een straal van 100 meter van het gemeentehuis. Zeker 15 huizen, een studentenhuis en een onderwijsinstelling raakten beschadigd. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor het aanpakken van klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De zorgen over het klimaat leven het sterkst onder hoogopgeleiden, vrouwen en ouderen. Jongeren blijken juist minder bezorgd over het klimaat. Het vertrouwen in het klimaatbeleid van het kabinet is volgens het SCP fors afgenomen. Nog maar 1 op de 10 mensen is tevreden over wat het kabinet bereikt. Zo'n 60% van de Nederlanders vindt dat het kabinet te weinig doet aan klimaatverandering. Wetenschappers hebben sterke aanwijzingen gevonden van mogelijk buitenaards leven. Op een planeet buiten ons zonnestelsel zijn gassen gevonden... die op aarde alleen ontstaan door micro-organismen, zoals algen. Het gaat dus niet om direct bewijs van buitenaards leven. De ontdekking is mogelijk baanbrekend, maar onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is. In delen van Zwitserland en Italië geldt code rood vanwege extreme neerslag. In het grensgebied wordt in twee dagen tijd tot 350 mm neerslag verwacht. Hoog in de bergen kan 2 meter sneeuw vallen. Vanwege overstromingen en aardverschuivingen zijn wegen afgesloten en rijden treinen niet. Het weer in het zuidoosten en oosten valt nog regen, maar uiteindelijk wordt het bijna overal droog.